Hij heeft dat in Pauw en Witteman gezegd. Plasterk zegt dat hij wel goed heeft moeten nadenken of hij in de landspolitiek wil blijven. De Tweede Kamer omschreef hij als het hoogste orgaan, maar toch zou hij na de verkiezingen het liefst opnieuw minister van Onderwijs worden. Plasterk zat niet eerder in de Tweede Kamer. Voor hij minister werd was hij wetenschapper. Een geestelijke die heeft gewerkt op een katholiek internaat in Zerenberg... heeft toegegeven dat hij daar een jongen heeft misbruikt. Het misbruik dateert van rond 1970... Het slachtoffer vertelde in het tv-programma Nova hoe hij de geestelijke herhaaldelijk moest bevredigen. De geestelijke bood telefonisch verontschuldigingen aan en zei dat hij diep door het stof moet. Op de vraag of hij meer jongens heeft misbruikt zei hij dat zou kunnen, ik zou het niet weten. De afgelopen dag besloten de bisschoppen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misbruik binnen katholieke instellingen. Oud-burgemeester Deetman van Den Haag gaat dat uitvoeren. Minister van Middelkoop heeft de afgelopen dagen de Nederlandse militairen in Afghanistan bezocht. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Van Middelkoop heeft de militairen uitgelegd hoe de discussie over de verlenging van de missie in Oeruzgan in het kabinet is verlopen. Het kabinet is gevallen vanwege een gebrek aan vertrouwen, niet om jullie prestaties, zei hij. Volgens Van Middelkoop heeft Nederland wereldwijd veel lof geoogst voor de manier waarop de militairen in Afghanistan hun werk doen. De minister roemde ook de Nederlandse militairen in de provincie Kandahar... die volgens hem doorgaans wat minder in de schijnwerpers staan. Van Middelkoop bracht voor de achtste keer in drie jaar een bezoek aan Afghanistan. Het weer, vannacht meest helder, overdag opnieuw zonnig en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met, met nu de nacht. What a waste of time, the thought crossed my mind.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 Wanna dance with no pants on? me in the back with a jacket and a jukebox. Cut to the chase, kid, 'cause I know you don't care what my middle name is. I'm naked and you're wasted. You, you, you, you, Listen, high stuff.